Gert Kluk met het NOS Journaal. In Leeuwarden is een dode gevonden in de Noordersingel in het centrum van de stad. Er wordt rekening mee gehouden dat het de student Raymond Bruinsma is... die sinds begin december wordt vermist. Er is een aantal keer tevergeefs naar hem gezocht met boten, duikers en honden. Het stoffelijk overschot werd ontdekt door een voorbijganger. In de Noordersingel zou vandaag de traditionele nieuwjaarsduik worden gehouden... en die is vanwege de fonds van de doden afgelast. In Iran zijn opnieuw doden gevallen bij demonstraties tegen de regering. Volgens de Iraanse staatstelevisie zijn alleen al gisteren in verschillende steden tien mensen om het leven gekomen. Verder wordt gemeld dat veiligheidstroepen gewapende demonstranten hebben verdreven. Die probeerden militaire bases en politiebureaus in te nemen. Waar dat was, zegt de Iraanse staatstelevisie niet. Aanleiding voor de protesten is de economische crisis. Na oproepen via sociale media groeiden de demonstraties in een mum van tijd uit tot een aanklacht tegen de regering. Gisteren heeft Iran de toegang tot sociale media geblokkeerd... om te voorkomen dat demonstranten zich makkelijk organiseren. Hulpdiensten in een aantal regio's hebben de indruk dat de jaarwisseling wat rustiger is voorlopen dan andere jaren. Maar pas in de loop van de dag kan er een completer beeld worden gegeven. Op basis van wat er nu bekend is was er minder geweld tegen hulpverleners en het aantal autobranden viel mee. Het oogziekenhuis in Rotterdam heeft tijdens de jaarwisseling acht vuurwerkslachtoffers behandeld. Zes van de acht hebben blijvend letsel, zoals verminderd zicht of blindheid. Geen van hen droeg een vuurwerkbril. Het aantal kan nog oplopen omdat ook in andere ziekenhuizen mensen met oogletsel binnenkwamen. In, de Amerikaanse stad Denver heeft een man een hulpsheriff doodgeschoten. Vier andere politiemensen en twee burgers raakten gewond. De schutter was boos op de politie omdat hij naar eigen zeggen ten onrechte was aangehouden met zijn auto. Vanuit zijn slaapkamerraam vuurde hij meer dan 100 schoten op de politie af. Een zwaar bewapende SWAT-eenheid schoot de dader uiteindelijk dood. Het weer vanuit het zuiden bewolkt en vanavond in het zuiden, midden en oosten van het land regen en motregen. Het is een graad of 7. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad A16 Breda-Rotterdam na een ongeluk 3 kilometer file voor de Randweg Dordrecht. De vertraging een kwartier.